Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle Britse troepen hebben Afghanistan verlaten. De afgelopen weken waren er op het hoogtepunt ruim duizend Britse militairen in Kabul... om te helpen bij de evacuaties, maar zij vertrokken gisteren. Daarmee is er na twintig jaar een eind gekomen aan de aanwezigheid van Britse troepen in Afghanistan. Amerikanen bij het vliegveld in Kabul zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. Volgens de Amerikaanse ambassade is er sprake van een specifieke, reële dreiging, maar meer is niet bekend. Gisteren waarschuwde president Biden al voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven. De orkaan Aida komt naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land in het zuiden van de VS. In de staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor de orkaan... die nu nog boven de Golf van Mexico ligt. Er worden windstoten verwacht van 220 km per uur. De organisator van een beurs in Houten ligt onder vuur omdat er nazi-voorwerpen werden aangeboden. TV-programma Kassa bracht de spullen in beeld met een verborgen camera. Het ging onder meer om dolken met hakenkruizen, SS-insignes en twee jodensterren. Bij één ster zat het identiteitsbewijs van de draagster. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Jetse Plat met succes een Olympische titel verdedigd op de triathlon. Geert Schippers eindigde net buiten de medailles als vierde. Plat wil deze Paralympics drie keer goud winnen. Behalve op de triathlon wil hij ook twee onderdelen van het handbiken winnen. Het weer, eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag.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 list your goals. Since you wanna have it all, get on with ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come.